Bonenbakker met het NOS Journaal. Amersfoort gaat opnieuw op zoek naar twee plekken om asielzoekers op te vangen. Dit keer wordt de zoektocht samen met de bewoners gedaan. Een maand geleden werd er geprotesteerd tegen de komst van AZC's in twee wijken. Het stadsbestuur trok de plannen toen in en wil nu dat mensen meedenken over locaties. Het lukt niet om de komende dag weer treinen te laten rijden tussen Utrecht en Den Bosch na de aanrijding bij Meteren. Er moet een kilometer aan spoor en wissels worden vervangen en dat duurt tot ver in het weekend, zegt ProRail. Op een overweg bij Meteren werd de afgelopen ochtend een vrachtwagen vol peren geramd door een intercity. Op beelden bij Omroep Gelderland is te zien dat de vrachtwagen bezig was te manoeuvreren op de overweg... toen de spoorbomen dichtgingen en de trein er in volle vaart doorheen reed. Vijf mensen raakten licht gewond. Tot en met zaterdag rijden er wel treinen tussen Utrecht en Geldermalsen. Tussen Geldermalsen en Den Bosch rijden bussen. Bij protesten rond de presidentsverkiezingen in Tanzania zijn zeker twee doden gevallen. Demonstranten vielen onder meer stembureaus aan... waarop de politie op hen schoot en traangas inzette. De betogers zijn boos omdat tegenstanders van de zittende president Hassan... werden uitgesloten van deelname aan de verkiezingen. Sparta heeft FC Groningen uit de KNVB-beker gespeeld. De Rotterdammers wonnen in de eerste ronde thuis met 5-2. Eerste divisieclub MVV verloor in Groesbeek met 3-1 van amateurclub De Treffers. Willem II won met 7-0 van de eerste divisieclub FC Dordrecht. NEC won met 3-2 bij de Rijnsburgse Boys. Al kwamen die in blessuretijd nog bijna op gelijke hoogte. En FC Twente kwam bij amateurclub Roda Raalte op achterstand... maar won uiteindelijk met 4-1. Het weer. Vannacht is het droog, minima tussen 5 en 9 graden. Overdag vrij veel bewolking, af en toe schijnt de zon er doorheen. In het westen kan wat regen vallen, later ook elders.